Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Demissionair premier Schoof zegt dat de polarisatie in Nederland een zorg is van het kabinet. Vandaag is daarover gesproken in de ministerraad. Je kunt niet tolerant zijn tegenover intolerantie, zei Schoof. En ook zegt hij het ernstig te vinden dat in aanloop naar de verkiezingen op 29 oktober de spanningen toenemen. Volgens de premier wordt zwaar ingezet op de beveiliging van politici, journalisten, advocaten en kunstenaars. Het aantal bedreigingen richting politici is groter dan tien jaar geleden, zegt Schoof. De NAVO gaat de oostflank van Europa verder versterken. Dat gaat gebeuren op de grond en in de lucht. En daarbij is speciale aandacht voor drones. Dat heeft secretaris-generaal Rutte van de NAVO bekendgemaakt op een persconferentie. Aanleiding zijn de Russische drones die woensdag het Poolse luchtruim waren binnengedrongen. Bij een brand op een boot in Congo zijn gisteravond zeker 107 mensen omgekomen. Goederen aan boord vatten vlam en ook 15 huizen aan de oever vlogen in brand. Reddingsteams wisten ruim 200 opvarenden te redden. Bijna 150 mensen zijn nog vermist. De oorzaak van de brand is niet bekend. Het is het tweede bootongeluk in Congo deze week. Woensdagnacht zonk een motorboot waarbij 86 mensen omkwamen. Slechts 8 mensen overleefden die ramp. Bij een grote verkeerscontrole in Os heeft de politie gisteravond 600 boetes uitgedeeld. Ook werden drie mensen aangehouden, drie voertuigen in beslag genomen... en werd 80.000 euro aan openstaande boetes geïnd. De politie haalde auto's en kleine vrachtwagens van de weg. Die werden onderzocht op verborgen ruimtes waar drugs of geld in was verstopt. De politie wilde met de controle ondermijning aanpakken. En ook werd een pand in Uden doorzocht. Daar vond de politie drugs, geld en een verboden wapen. Het weer aan de kust nog buien. In de rest van het land is het bijna overal droog. Morgen begint met wat zon, maar al snel komt er meer bewolking en buien, mogelijk met hagel en onweer. Het wordt zo'n 17 graden.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 Moving, doing it. Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? Can I count it on? get up and do my thing. I want to get into it, man, you know. Like a sex machine, man.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 man. was it did with. won't you turn the music up? All the gal on the dance floor wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Ooh. Come, Mr. DJ, sunk on the replay. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? All the gal on the dance floor wanting some more. Come, Mr. DJ, won't you turn the music up? Won't you turn the music up? we'll be rocking when I'm through. Let the bass from the speakers run through your sneakers. Move both your feet and run to the beat. Come, run, run, run, run. Everybody move. Let me see you move. Rock it to the groove. Shake it till the moon becomes the sun. Everybody in the club, give me a run. If you ready to move, say yeah. One time for your mind, say yeah, yeah. Well, I'm ready for you. Come, let me show you. You want to groove? I'ma show you how to move. Come on, if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Put your hands up to the ceiling. Everybody get down if you feel me. Come and put your hands up to the ceiling. Put your hands up to the ceiling. Put your hands up to the ceiling. Put your hands up to the ceiling. Put your hands up to the ceiling. Put your hands up.